Drie uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De Europese ministers van Financiën zijn het vannacht eens geworden... over regels voor het redden of laten omvallen van banken. Daarbij is het de bedoeling dat belastingbetalers in de toekomst... niet voor de kosten opdraaien. De verantwoordelijkheid komt meer te liggen bij aandeelhouders en schuldeisers. Spaarders met tegoeden tot 100.000 euro worden niet aangeslagen. En verder zijn regels opgesteld voor de volgorde van beleid... wanneer een bank dreigt om te vallen. In Australië is Kevin Rudd beëdigd als premier... drie jaar nadat hij uit dezelfde functie was opgestapt... om de weg vrij te maken voor zijn partijgenoot Julia Gillard. Gillard stapte gisteren op als premier en als leider van de regerende Labour-partij... omdat zijn vertrouwensstemming over het partijleiderschap verloor. De Labour-partij staat in de peiling op zwaar verlies. Het Australische parlement moet nu zijn vertrouwen in Rudd uitspreken. Rudd moet ook nieuwe ministers benoemen. Zeven ministers stapten gisteren op vanwege het vertrek van Gillard. De Amerikaanse staat Texas heeft de 500ste gevangene geëxecuteerd... sinds de staat opnieuw begon met het uitvoeren van de doodstraf in 1976. De 52-jarige Kimberly McCarthy kreeg een dodelijke injectie... nadat ze was veroordeeld voor de moord op haar buurvrouw... tijdens een overval in 1997. In 1972 verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof de doodstraf ongrondwettig vanwege de vrede manier van uitvoeren. Texas en enkele andere staten pasten daarna hun wetgeving aan en vanaf 1976 werd de doodstraf weer uitgevoerd. Het kabinet kan voorlopig doorgaan met het pensioenplan. Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaven de VVD en PvdA hun steun aan het voorstel. De oppositie is tegen het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Of de plannen in de Eerste Kamer op een meerderheid kunnen rekenen is de vraag. De coalitie heeft daar geen meerderheid en bij veel partijen is er grote kritiek op het pensioenplan.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 Now my heartbeat is sinking, hope shrinking. When I try to speak, no words, lip syncing. Hope this is not just wishful thinking. Tell me that you care and I'd be there in a heartbeat. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. van vorig jaar wat je hoorde. Het gezelschap dat komt uit Canada. Simple Plan, zo noemen ze zich. En je hoorde van hun Summer Paradise. Welkom, dit is De Nacht Klinkt Anders, de Vara op Radio 1. Mijn naam is Roel Koeners en ik hou je tot zes uur bezig met eh, muziek van heinde en verre van alle genres en van alle tijden. En dit uur in ieder geval weer een opname uit het Spijkers met Koppenarchief... waarin je deze keer kan luisteren naar de optreden van Jamie Faulkner... Ik sta even stil bij een aantal mensen die de afgelopen week het tijdelijke voor het eeuwig hebben ingeleverd. Zoals bijvoorbeeld eh, drummer Alan Mars van Divo, zangeres Puff Johnson en Bobby Bland, de soulzanger. En ik laat je dadelijk ook uh, eens een keer helemaal horen. Die tune, waarvan op de televisie slechts 12 seconden te horen zijn... die ga ik dadelijk in zijn volledige lengte van dik 5 minuten draaien. Namelijk de tune van uh, Knevel en Van de Brink. Dit wordt Sinead O'Connor. Zij is dit weekend te zien in Den Haag. Een van de headliners van het Gratis muziekfestival Parkpop. Je hoort haar hier met een nummer dat je kent van Bonnie M. deze versie hoor ik dan toch wel duizend keer liever dan die van Bonnie M. Hmm. Je hoort de Rivers of Babylon natuurlijk, dat heb je erkend. Deze uitvoering is van uh, eh, de O'Connor. Die maakte dat in 2007. Toen bracht zij een LP uit onder de titel Theology. Een LP met allemaal spirituele nummers. Ja, wat mag je verwachten van een LP die... Eh, theologie heet. Je de Sinead O'Connor, die is dus afkomende zondag een van de hoofdacts op het Parkpopfestival. Zij zal daar om half tien eh, optreden op het zogenaamde Stadion Stage. Er zijn drie podia bij Parkpop. Er is een uh, Jupiler Stage en een Haags podium. En op het Haagse podium kan je onder andere luisteren naar de bands Bombilate, Robin Brock en Urban Heroes, die ook nog steeds bestaan. En verder op Parkpop de optredens van onder andere Hanson Poets, The Kick, The Noiseheads, Bob Gelder van de Boomtown Reds... van voorheen de Boomtown Reds moet ik zeggen, die zal daarvan zich laten horen. En ook Barry Hay van de Golden Earring, die komt daar met een... Eh, gezelschap muzikanten Barry Hay en de Flying V Formation. Nou, een hoop dus te doen. En dat allemaal helemaal gratis voor niks. Dit weekend in Den Haag bij het eh, Parkpop Festival. His name will always be, always be recorded in history. His name would always be, always be recorded in history. It gives me inspiration to sing. His heroic stand in the Philippines. No man can be braver than General MacArthur, the son of America. With his traditional warrior at his side. He gave the Japanese a first surprise. For when they called on him to surrender, I am an American was his answer. And in the name of democracy, I will die for freedom and liberty. They don't come no braver than General MacArthur, the son of America. history. Good thing George Washington and General Lee. Mm, even Helen, Patrick Henry, Abe Lincoln emancipating slavery. But we'll read on Ricardo when he's gone, for he's a genius if one was ever born. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America. from the book of editions that last so long. This vocabulary that is listing me is owing to my high-class propensity. I am not versed in psychology. I'm a man who can sing intelligently. I said I come no braver than General MacArthur, the son of America. at his side. For this flag he intends to die. MacArthur, the man with the heart of steel, to the invading Japs he would have never yield. He told the Japanese for a fact, I'm leaving Corregidor, but I'm coming back. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America. Dan zou je denken als je dit hoort. Dit komt uit eh, New Orleans. Of is het een broertje van Tom Waits? Dat nou, het komt uit Australië. Man maakt mooie muziek. C.W. Stone King, dat is zijn naam. Dit stamt dan alweer uit 2008. Toen maakte hij de LP Jungle Blues, Brave Son of America. Het nummer dat ik je liet horen. Nou, je hebt het ongetwijfeld wel... Eh, een keer gezien, op zijn minst één eh, aflevering waarschijnlijk dit seizoen. Ze, ze zijn alweer nadat Pauw en Witteman met zomerreces zijn gegaan. Andries Knevel en Thees van der Brink. Elke avond rond een uur of elf de talkshow op Nederland 1. En dat begint altijd met een melodietje waarvan je maar 12 seconden hoort. Maar het oorspronkelijke nummer dat duurt eh, ruim vijf minuten. Dus van Faithless en het heet The Man in You. Mm, mm, mm. and it's a trouble understanding ya. You got plenty of energy and stamina. Forgot all the little tricks I tried to cram in ya. There's a bit of that don't give a damn in ya. And that's your old man in you, standing in your way, never or ever abandon you. And on the day people say what they can't stand in you, don't let your ego get out a hand on you. It ain't a good look when crook karma land on you. Balance yourself, bring up the zinner things it down in you. The I will and I can in you execute that grand plan in ya. I'm your daddy and happy to see the man in ya. Not know too much, but I'm no soft touch. Brought you up to recognize lies and such. I need no crutch. Childhood was arduous, and if there is a God, I'm sure He will pardon us. Must be working hard enough not to harden us. <laughs> up with the many. 13, none of them already. Living on no breaks, broke, not a penny. 14, baby, in the belly. See, so we're gonna run another no daddy. 15, hanging and she loves it dearly. Headstrong, proving all I'm wrong but weary. 16, scary but quite contrary. This is how the garden grows. This is how the garden grows. Children, you still own the power to turn this into your finest hour. Now a young, mom on the estate can make a contribution. Why don't we wait and see? Give back the mothers their dignity and the fathers who roam free. A lesson in humility. This society needs to learn empathy. It happened to you. It could happen to me. It happened to you. It could happen to me. It happened to you. It could happen to me. It happened to you. It could happen to me and bees without flowers. Girls be strong, boys don't cower. Stand by your seats, feed and shower. Oh, how the sweet can turn sour. Birds and bees without flowers. Girls be strong, boys don't cower by your six feet and shower. Oh, how the sweet Canton sounds. 2006. Dit nummer wat je net hoorde, The Man in You van de LP 2 All New Arrivals van Faithless wat ik al zei, en je, eh, in de aankondiging. En heb je later ingeschakeld, dan had je misschien nog zoiets van... Waar, ken ik dit van? Nou, dit is de tune van uh, eh, Knevel en van de Brink. Faithless, The Man in You. Faithless, die ehm, nog steeds eh, regelmatig optredens doet. Hij is dit weekend in Brussel. Morgenavond zal dat zijn. Daar heb je een heel leuk muziekfestival. Couleur Café heet dat. En daar zal Faithless met een DJ-set aanwezig zijn. In gezelschap van eh, Sister Bliss en uh, Maxi Jazz. Maar hier dus met zijn eh, nummer The Man in You. Hey, dit lijkt wel op Try Little Tenderness van Otis Wedding. Maar, maar... Oeh, ze mag dan triest zijn. En meisjes, ze kunnen triest zijn. Stervend van plotse eenzaamheid. Maar wanneer... ze mag dan triest zijn. En meisjes, ze kunnen triest zijn stervend van plotse eenzaamheid. Maar wanneer ze triest is, probeer een beetje tederheid. Je weet, ze zitten wachten vruchteloos zit ze te smachten naar de diepste, diepste, diepste geborgenheid. Maar terwijl ze zitten wachten, ga naar haar en geef een beetje tederheid. Nee, nee, nee. Dit is geen domme smartlap, oh nee. Het is pijn, niemand voelt haar aan. En één lief woordje, zacht voor haar gesproken. Dat maakt het draaglijker dagelijker in haar bestaan. Het zal je niet berouwen, oh nee. Ze zal het steeds onthouden, liefde, dat is hun hele zaligheid. En eigenlijk, het is al zo simpel, al wat je moet doen, dat is Geven. Ja, geven. Een beetje, een beetje tederheid. Je moet haar helpen, strelen, verwarmen, omarmen. Ga naar haar. Oh, en geef een beetje tederheid. Ja, ja, ze heeft hem nodig. Ze heeft hem nodig. Luister naar mij. Je moet haar helpen, strelen, verwarmen. Oh, en geef een beetje tederheid. Ah, niemand, niemand, niemand ziet haar graag. Oh, luister, jij moet haar helpen, stelen, verwarmen, omarmen. Ga, ga dan toch, ga en geef een beetje tederheid. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. naive Nu știu fi și ei la finisce di poverare moon, the feverish, and uit Roemenië hoorde je nadat Grimo van het Groene Woord... die Nederlandstalige versie zong van Twilight Little is van Otis Redding... onder de titel Een beetje tederheid. De muziek dus uit Roemenië. En dat werd gebracht door Maria Tanase, een icoon in Roemenië. Wordt wel vergeleken met eh, Edith Piaf. De Roemeense Edith Piaf wordt ze wel genoemd. Eh, er zijn wel enige gelijkenissen, want eh, ze zijn van dezelfde leeftijd zo'n beetje. En ook in eh, dezelfde periode waren ze populair. Zo is Maria Tanase geboren in september 1913. En van 1915, december 1915, is Edith Piaf. Beide stierven een vroege dood. 50 jaar oud werd deze Maria. Ze overleed eh, in 63, eh, de zomer van 63 en een paar maanden later op 48-jarige leeftijd overleed eh, Edith Piaf. De Roemeense Edith Piaf, je hoorde haar dus Maria Tanase. En de titel van het nummer, daar begin ik niet aan. Na de uitzending dan vind je de muzieklijst op de website van De Nacht het Anders. En dan mag je daar zelf op oefenen. Onthoud in ieder geval de naam van de zangeres, Maria Tanase. Nou, en dit is eh, het Spijkersmiddel Koppen van afgelopen seizoen. Jimmy Faulkner. Here we are, this is it. I never thought I could say It's forgive and forget Start a brand new day Let go more Take this thing right back to the start like your life to pin it on is, like your life depended on something. That one thing we don't have to say goodbye. So tell me, if you life to on this? If I ask you, would you stay? So tell me, can we kiss like a lives depend on it? It ain't hard to see when you stand around. I can line. de vele artiesten eh, die afgelopen eh, seizoen optraden in Sprekers met Koppen. Een van hen was eh, Jamie Faulkner. En je hoorde hem hier met Forgive and Forget uit Sprekers met Koppen. Amy Winehouse. just Prince Wright, de stem van Amy Winehouse. De broer die liet van zich horen, Alex Winehouse. En die wist te melden dat Amy Winehouse niet was overleden... aan de gevolgen van een eh, overmatig gebruik van drugs en drank... Maar dat ze eh, last had van eetstoornis, eetstoornis bulimia... dat zou de oorzaak zijn van haar overlijden... waardoor ze volledig verzwakt was en eh, geen weerstand meer had. Amy Winehouse, je hoorde hier eh, in de goede periode... met dat hele fraaie nummer Best Friends Right. Dit is Jake Buck. En die zou je wel eens kunnen gaan zien op de televisie dit weekend... want hij treedt namelijk op op het Glastonbury Festival. De nieuwe single Broken. Ah, for you, for I'm broken down. This time for my heart lies far and away where they turn. Pray, story of peace and love in a future bright. En dan een mooie muziek maken. Jack Buck uit Engeland, die hoorde je. En eh, wat ik al zei, je kan hem dit weekend mogelijkerwijs op de televisie zien. Want hij is een van de artiesten die op de Glastonbury-affiche staat. En Glastonbury, dat wordt uitgebreid in beeld gebracht door eh, de BBC-televisie. Er zijn uitzendingen op eh, drie verschillende netten van sommigen zelfs tegelijkertijd... in ieder geval het belangrijkste net wat bijna iedereen kan ontvangen... dat is eh, bbc Two. Die hebben al in de namiddag een uitzending vanaf eh, Glastonbury. En dan ook ergens rond middernacht, maar kan je ook eh, BBC 3 en BBC 4 ontvangen. Nou, daar zit je helemaal gebakken, want die twee netten doen ook uitgebreid verslag van Glastonbury... met ook uitgebreide optredens daarin. Ik zou zeggen, raadpleeg je programmablad... of ga anders even op zoek via internet naar de programmering van... BBC 2, 3 en 4. Als je geïnteresseerd bent in goede muziek en een heel leuk popfestival... waar mooie artiesten optreden, het Glastonbury Festival. En Jake Buck is er een van, je hoorde de nieuwe single van de man... onder de titel Broken. Nee, yeni Mo Africa, Mo Africa, yada Mo Africa, ni de Mo Africa, wawe Mo Africa, yani Mo Africa, plan. op zoek bent naar eh, exclusieve, exotische klanken... dan kan ik in ieder geval aanbevelen om eens op zoek te gaan naar de double cd Kenia Special... En dit is daarop te vinden. Dit is mensen uit Kenia, de Riffy Valley Brothers en Moe Afrika, het liedje dat ze zongen. De nacht ging dus de vader op Radio 1... waarbij we rond dit tijdstip altijd even stilstaan... bij diegenen die ons ontvallen zijn de afgelopen week. Afgelopen zondag, hij werd wel de, de Frank Sinatra van de soul genoemd... met zijn eh, gevoelige en mooie stem. 83 jaar oud is die geworden, zondag overleden Bobby Bland... Frank Sinatra van de blues. Bobby die Je kan horen met It Ain't The Real Thing. Een plaats van hem eh, uit 1976. In het jaar 1992, toen werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En kreeg daarbij de onderscheiding uitgerekt door niemand minder dan B.B. King. Bobby Bland afgelopen zondag dus overleden op 83-jarige leeftijd. Slechts 40 jaar, inderdaad 40 jaar, werd de zangeres die sinds enige tijd in Zuid-Afrika woont. Ze komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Heeft in de jaren 90 een paar bescheiden successen gehad. Haar naam Puff Johnson. the first to change the way I be. Mm. I can't conceive, nor believe that love could feel this way to me. 40-jarige leeftijd overleden. De zangeres, de R&B-zangeres Puff Johnson... die onder andere ook eh, muziek heeft gezongen voor de soundtrack van de film The First Wives Club. Je hoorde haar hier uit de jaren 90 met het nummer All Because of You. Eveneens afgelopen maandag overleed de drummer van de Amerikaanse band Devo, Alan Myers. Alan Myers die kwam bij de band in 1976. En het gezelschap heeft in Nederland ook nog een bescheiden hit gehad... met, het, met een cover van de Stones namelijk Set is Affection. In 1986 toen verliet hij Divo omdat hij vond dat het gezelschap te veel gebruik maakte van drumcomputers. Miriam, Alan Myers bij Divo. En ook dit was een hit, het nummer Whip It.